Een jaar eerder was het nog ruim 5 Volgens onderzoekers is de stijging opvallend... omdat kerst gunstig viel voor webwinkels... en veel aankopen al in het Black Friday weekend werden gedaan. De Consumentenbond zegt dat webwinkels en bezorgers zich elk jaar laten verrassen door de toename van het aantal bestellingen. VVD en ChristenUnie werken samen aan een beleid tegen antisemitisme. De partijen vinden dat er maatregelen nodig zijn... omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen in Nederland. In Jinek zeiden ze dat haat en vijandigheid niet alleen komen uit delen van de moslimgemeenschap... maar ook uit extreem linkse en extreem rechtse hoek. VVD en ChristenUnie willen ook dat onderzocht wordt hoe slachtoffers gemotiveerd kunnen worden om aangifte te doen. Philips sluit zijn enige fabriek in Groot-Brittannië, in Glamsford. De 430 werknemers is verteld dat de fabriek volgend jaar dichtgaat. In Glamsford produceert Philips babyproducten. De productie wordt verplaatst naar Drachten. De sluiting zou niets te maken hebben met de brexit. Philips is al langer bezig om het aantal fabrieken terug te brengen... om kosten te besparen. Er is nog altijd geen eind in zicht van de gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid, die nu al vier weken duurt. President Trump en de Democratische Partij zijn elkaar nog geen millimeter genaderd en de irritaties nemen toe. Gisteren blies Trump een reis af van democratische congresleden naar België, Egypte en Afghanistan. Volgens Trump is het beter wanneer ze in Washington blijven om met hem te onderhandelen. Het weer, eerst plaatselijk glad, in het zuidoosten kans op mist... verder bewolking en zon en in het noorden kans op een bui. Middagtemperatuur 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... heeft het verkeer 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De linkerrijstrook is dicht... Verder is het druk op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandijk en Zaanstad-Zuid. Daar 10 minuten op onthoud.